de Kok met het NOS Journaal. In Den Haag is vanavond een jongen van 17 doodgestoken. De dader of daders zijn voortvluchtig, meldt de politie op Twitter. Hulpdiensten rukten massaal uit, maar konden niet meer voor het slachtoffer doen. De politie heeft een deel van de straat afgezet en onderzoekt wat er precies is gebeurd. Ziekenhuizen gaan helpen in de vaccinatiecampagne. 60 ziekenhuizen krijgen vanaf eind mei een priklocatie. En er moeten een half miljoen prikken per week worden gezet. Vooral bij jonge, gezonde mensen. De GGD's bereiden zich voor om vanaf juni 2 miljoen coronavaccins per week te zetten. Zegt het ministerie van Volksgezondheid. Op dit moment kunnen de GGD's ongeveer anderhalf miljoen prikken per week toedienen. Naar verwachting krijgen in juni zeker 8 miljoen mensen een prik. Duitsland gaat het vaccin van AstraZeneca vanaf nu ook gebruiken om mensen jonger dan 60 mee in te enten. Volgens de minister van Volksgezondheid is het belangrijk om zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen in te enten. Tot nu toe werden in Duitsland alleen 60-plussers ingeënt met AstraZeneca vanwege de mogelijke bijwerkingen, zoals trombose. Duitsland gaat ook sneller de tweede vaccinatie toedienen. Bijna 9% van de Duitsers is inmiddels volledig ingeënt. Naturalis is verkozen tot Europees Museum van het Jaar. De jury roemt het Natuurmuseum in Leiden zeer vindingrijk en roemt de tentoonstellingen. Het museum kreeg de prijs onder andere voor de indrukwekkende onderzoeksresultaten en uiteenlopende collecties. De finale van de Europa League gaat tussen Manchester United en Villarreal. De Engelsen verloren in Rome met 3-2 van AS Roma, maar dat was geen probleem. Want United had de thuiswedstrijd met 6-2 gewonnen. In Londen speelden Arsenal en Villarreal gelijk. Het bleef 0-0. En daarop plaatsen de Spanjaarden zich voor de finale op 26 mei in Gdansk. Want ze hadden de thuiswedstrijd vorige week met 2-1 gewonnen. Het weer in het zuiden kans op een bui, elders opklaringen. Temperatuur daalt tot rond het vriespunt.